De man kwam langs de kade lopen en sprak een knappe schippersdochter aan. Hij zei, kom mee, ik wil alles voor je kopen. Zij sprak, oh nee meneer, dat zal niet gaan. nicht verstehen, sondern vor. Was heeltje voor je klaar. Zij sprak, meneer, geef niets om in of

Wat is de man die wil voor heel het leven? Dat moet een schipper zijn waar Hallelujah.